van der Linde met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran worden explosies gemeld. De berichten komen kort nadat Israël een nieuwe reeks aanvallen had aangekondigd. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Ook in Israël en Saoedi-Arabië zouden aanvallen zijn. Het zou gaan om raketaanvallen vanuit Iran. Het Saoedische ministerie van Defensie zegt dat er een raket is onderschept... die op een overheidsgebouw werd afgevuurd. Een van de bekendste drugsbazen van Uruguay is opgepakt in Bolivia. Hij werd al jaren gezocht. De 34-jarige Sebastian Marcet werd opgepakt bij een grootschalige politieactie... waarbij ook de Amerikanen betrokken waren. Hij is na zijn arrestatie naar de VS gebracht, waar hij terecht staat voor witwassen. Daarna wil Paraguay hem ook nog berechten. Het drugskartel waar Marcet leiding aan gaf smokkelde cocaïne naar buurlanden... maar ook naar Nederland, België en Duitsland... Ook wordt de drugsbaas uit Uruguay verdacht van meerdere moorden. Schaatster Melissa Wijfje stopt ermee. De 30-jarige schaatster behoorde lang tot de Nederlandse top... maar kampte de laatste jaren met blessures. Op Instagram zegt ze met pijn in het hart te stoppen met haar levenswerk. De schaatster werd in 2020 Nederlands kampioen op de 1500 meter... en veroverde twee Europese titels met de achtervolgingsploeg. Melissa Wijfje zegt dat ze nu op weg is naar nieuwe avonturen. In de eredivisie hebben PEC Wolle en FC Groningen gelijk gespeeld. Het werd 1-1. De doelpunten werden pas laat in de wedstrijd gemaakt. De openingstreffer van PEC viel in de 82e minuut. Enkele minuten later maakte Groningen gelijk. Het is de vierde keer op rij dat PEC Wolle gelijk speelt. Het weer, het blijft bewolkt vannacht met vooral in het zuidoosten regen.